Lot Lewin met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de aardbeving op Lombok is opgelopen naar 105. Ook op Bali zijn twee mensen overleden. Reddingswerkers zoeken onder het puin nog steeds naar overlevenden... maar de kans dat ze die nog vinden is klein. Vanochtend werd nog wel een man levend onder een ingestorte moskee vandaan gehaald. De Indonesische autoriteiten verwachten dat het aantal slachtoffers verder oploopt... omdat reddingswerkers nog niet alle getroffen gebieden hebben bereikt. De Britse politietop heeft een brandbrief geschreven aan de minister van Binnenlandse Zaken over de mogelijke gevolgen van een brexit zonder een goed akkoord. In de brief wordt gewaarschuwd dat een harde brexit ernstige gevolgen kan hebben voor de veiligheid van de Britten. De politiechefs zijn bang dat ze straks geen toegang meer hebben tot informatie en middelen van EU-opsporingsdiensten. Ze zeggen dat extra middelen nodig zijn om de politie goed te laten functioneren. Twee Nederlandse broers die in april in Praag een ober mishandelden... krijgen mogelijk lange gevangenisstraffen. Het Tsjechische Openbaar Ministerie verdenkt ze van poging tot moord... omdat medisch onderzoek uitwees dat de mishandeling levensbedreigend was. In Tsjechië staat op poging tot moord maximaal 18 jaar cel. Adverteerders hebben in de eerste helft van dit jaar 12 miljoen euro meer uitgegeven aan televisiereclames. Dat komt volgens een tv-marketingorganisatie die de cijfers analyseerde. Vooral doordat er een paar grote sportevenementen op het programma stonden, zoals de Olympische Winterspelen en het WK voetbal. De stijging van de uitgaven is opvallend, omdat mensen juist steeds minder tv kijken. Het budget voor tv-reclame steeg met 3 De kijkcijfers daalden juist met 3 In de eerste helft van het jaar keken mensen gemiddeld 174 minuten per dag. Vier jaar geleden was dat nog een half uur meer. Het weer, het wordt tussen de 30 en 37 graden. In de loop van de middag meer stapelwolken en vanaf vanavond trekken vanuit het zuidwesten flinke onweersbuien het land over.